Volgens zijn manager wilde hij zijn contract wel verlengen... maar is het niet gelukt. De manager zegt dat Verhoeven het dopingbeleid van Glory niet vond kunnen... maar de slager zijn eigen vlees keurt. Verhoeven was ruim 4000 dagen lang kampioen, 12 jaar. Hij stopt dus niet met kickboksen. De reis gaat verder, schrijft hij. In Terholen in Zeeland is vogelgriep ontdekt bij een hobbypluimveehouder. Er worden 87 vogels gedood om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt. Eerder dook vogelgriep op in onder meer Friesland, Flevoland, Gelderland en Limburg. Vanwege de vele besmettingen mogen vogels in heel Nederland sinds een maand niet meer naar buiten. Rij je in een Tesla? Dikke kans dat je auto in eerste instantie niet door de APK komt. Dat blijkt uit een analyse van autowebsite gaspedaal.nl. Bij de Tesla is er vooral vaak iets mis met de verlichting of banden. Alfa Romeo en Smart staan op plek 2 en 3. Wil je een auto die wel meteen door de keuring komt, dan kun je kun je het beste kiezen voor een Lexus, Porsche of Skoda. En er is bekend wie er op de reservebank komen in de Tweede Kamer... voor als de nieuw gekozen Kamervoorzitter Tom van Kampen van de VVD... een keertje geen debat kan leiden of iets anders heeft. Vanmiddag werd er gekozen. Ik stel aan de Kamer voor om tot ondervoorzitter te benoemen... de leden Paulusma, Wilders, Moorman, Krul, Eerpmans en Michon Derksen... waarbij de leden Paulusma en Wilders als respectievelijk eerste en tweede ondervoorzitter zullen optreden. Al dus besloten. De kans bestaat dus dat PVV-leider Wilders ook een debat gaat leiden in de Kamer. Maar alleen als de eerste vervanger Wieke Paulusma niet kan. De benoeming van Wilders is opvallend. Net als die van Joost Eertmans van jaar 21 Meestal schuiven fracties geen prominente Kamerleden naar voren. Heb ik nog het weer? Dat is kans op wat natte sneeuw of hagel, vooral langs de kust. Het komt vannacht af naar min 3 in het oosten en in het westen rond het vriespunt. Morgen eerst grijs, later meer zon. In het noorden kan nog een winterse bui vallen. En het wordt een graadje of 4. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het is nog heel druk in de regio. Bij elkaar staat er 190 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan een kwartier tijdverlies. Op de A2 Utrecht-Amsterdam tussen Vinkenveen en Knooppunt Amstel een half uur verdraging. A9 Diemen-Alkmaar tussen Amsterdam-Eiburg en Aalsmeer een half uur. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar bij Knooppunt Velsen 20 minuten verdraging. Verder staat er een kapotte vrachtwagen op de A10, de ring van Amsterdam... op de ring West bij Amsterdam Slotervaart. Richting de Koentunnel is de vertraging ruim een half uur. Ook op de A10 tussen Watergraafsmeer en Landsmeer 25 minuten vertraging. Op de N203 eh, Amsterdam-Alkmaar bij Castricum drie kwartier verdraging. En op de N522 Belmarmeer Amstelveen voor de aansluiting met de A9 is de vertraging nu ook 35 minuten.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 Israël heeft zich schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Dat staat in een rapport van Human Rights Watch. Het verdrijven van tienduizenden Palestijnen van de westelijke Jordaanover was etnische zuivering, concludeert de mensenrechtenorganisatie. In India zijn nog eens vier mensen opgepakt voor de bomaanslag bij het Rode Fort in New Delhi. Daarbij vielen maandag tien doden. Er zitten nu zes mensen vast. En kickbokser Rico Verhoeven doet afstand van zijn wereldtitel, meldt hij op Instagram. Verhoeven laat zijn contract met de kickboxbond Glory ontbinden... en daarmee verliest hij ook die titel. Hij wil zich richten op andere wedstrijden. Het weer, vanavond buien, vannacht temperaturen rond het vriespunt. Morgen eerst mist, daarna zon en een graad of vijf. Dit is ZFM. the ones who love me. To think I thought I could be some kind of family man.